Freddy van met het NOS-journaal. De Wereldvoetbalbond FIFA ziet geen aanleiding om nader corruptieonderzoek in te stellen tegen president Blatter. De ethische commissie van de bond wil wel dat er nader onderzoek komt naar de handel en wandel van vicepresident Jack Warner en de voormalige rivaal van Blatter, Mohammed bin Hammam. Ze worden voorlopig geschorst. Ze zouden begin mei geprobeerd hebben om stemmen te kopen voor de kandidatuur van bin Hammam voor het presidentschap van de FIFA. Zaterdag had Bin Hammam zich al teruggetrokken uit de race om het presidentschap in afwachting van de uitspraak van de ethische commissie. Een agent is gisteravond mishandeld na een verkeersruzie. De politieman in Burger haalde op zijn eigen motor op de A1 bij Muidenberg een auto in. Daarna werd hij klemgereden door die auto en een andere automobilist die zich ermee bemoeide. De zes inzittenden van de auto sloegen in op de man die had gezegd dat hij agent is. De politieman heeft veel kneuzingen opgelopen. Een van de daders is later aangehouden in zijn huis in Almere. VVV heeft zich ternauwernood weten te handhaven in de eredivisie. De ploeg uit Venlo speelde thuis met 2-2 gelijk tegen FC Zwolle en dat was genoeg na de 2-1 uitzegen. VVV'er Jermoesa maakte kort voor tijd de gelijkmaker. De Venlonaren speelden toen al met 10 man. Aanvoerder Tot had in de 67 e minuut zijn tweede gele kaart gekregen. Ook Excelsior speelt volgend seizoen weer op het hoogste niveau. De club uit Rotterdam won met 4-2 van Helmond Sport. De eerste wedstrijd had Excelsior ook al gewonnen. Het weer. In het noorden kan vanavond nog wat regen vallen. In de loop van de nacht kan het ook daar wat opklaren. De maxima liggen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 色。 hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden Sea van Goedenavond Joop van Nes. Dag, <laughs> dag Dan, <laughs> Daniel. Ja, goed, ja, oh, ik heb zulke leuke muziek meegenomen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, We, gaan, eh, we gaan ontzettend leuke muziek draaien. Alles uit 1967. En het zijn allemaal nummer 1 hits in Groot-Brittannië geweest. Oh. Dit was de eerste, Petula Clark, Don't Sleep in the Subway, Darling. En straks gaan wij eh, luisteren naar uh, Achter elkaar de Mamas en de Papas met Craig Ellie. Eric Burton en Animals San Francisco Nights en Auto Trading met Tram.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 it's an American dream, includes Indians too. some hats. I tell you one doggone thing, it makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. killer tramp. That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You Haha, Autos Redding, Trump, 1967 uiteraard ook. U luistert naar het, eh, het gouden oude programma van CFM. En vanavond speciale muziek uit 1967. We gaan zometeen door met de, eh, de Scaffold. En dat is een, een, Engelse groep die eh, bestond uit drie personen. Dus comedie en, en ehm, poëzie en muziek maakten ze in Liverpool. En het is heel verpand dat de leider daarvan, een Mike McGear... wiens echte naam Peter Michael McCarty was. En dat is een broertje weer van Paul McCartney. Hij deed het samen met Roger McCaff en John Gorman. En uiteraard hebben zij daar een heel bekend nummer van gemaakt. En dat is ehm, Thank You Very Much. Vervolgens de Cream met Strange Brew en de Beatles Magic, Gold Mystery Tour. Eh, u hoort het, allerlei soorten muziek door elkaar. <laughs> van Californië tot aan van alles en nog wat. Komt wel goed, ik ga, ik ga, ik ga lekker luisteren. Kom maar. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bread and bees. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bread and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my. the Lion. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Lion. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joys. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joys. And our cultural heritage. Nashville beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday time. The nap and bomb. Everyone. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply living untrue Now let me whisper I love you Thank you very much for the entry iron Thank you very much, thank you very very very much Thank you very much for the entry iron Thank you very very very much Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our precious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our precious team. Thank you van gemaakt met zijn Commissie Tour 167. ja, ondertussen is Rob Harms binnengekomen. Altijd gezellig, hè? Ja, maar hij zit mee te zingen. Nee, Rob Harms niet. Zilveren Robie, hè? Oh, Zilveren Robbie. Oh ja, vanavond is hij Zilveren Robbie. <laughs> goedenavond, Rob. Leuk dat je er bent. Goedenavond. Helemaal goed. Ehm, Rob, we gaan eh, heb je een microfoon open? Ja, ik heb een microfoon. Uh, ken je Jeff Beck? Eh, eerlijk gezegd, nee. Sandy Posey? Ja, die ken ik wel. Desmond Dekker? Die ken ik ook. Goed, dan gaan we drie nummers draaien. Hi-Ho Silverlining van Jeff Beck. Single Girl van van Sandy Posey en 007 van Desmond Dekker. soul beetje rare sfeer hier eh, in de studio komen. Maar eh, wel gezellig, weet je, Joost swingen. Eh, Heerlijke nou, jij staat zelf ook te zingen, ja, man. Ja, het is gewoon lekkere muziek dit. Van Des van Dekker en zijn groep Jezus. Wel eens gehoord van Pipi Arnold dan? Nee. Nou, Pipi Arnold is een Amerikaanse... Jij Rob? ja, tuurlijk. Die, die, die drie hitjes heeft gemaakt in drie albums. En wij is, hebben meegenomen First Cut is de diepste en dat is ook het meest bekende nummer van de. Vervolgens een beetje de kant van een beetje de hard rock op. Feel of Fetch, You Keep Me Hanging On. En tot slot gaan we naar de soul. Glitter Knights en de Pips, Take Me In Your Arms and Love. There's a mist of ecstasy that's flowing White de the Pips, Take Me In Your Arms and Love Me. De volgende drie zijn de Kings met Dead and Street. Eddie Floyd, misschien iets meer verduidelijk, is een Amerikaanse soulzanger die voornamelijk tussen 66 en 88 actief was. En tenslotte, en die was zeker geen uh, de Rolling Stones met Ruby Tuesday. know steeds drukker hier in de studio. Het lijkt wel een dancing hier dan. wel Ongelooflijk. Eh, de collega's van het eh, volgende programma Knockout of zeg ik het goed? Die zijn alweer aanwezig. <laughs> Normaal komen ze vijf van negen binnen. Ja. Is het altijd rustig hier ook. Goed. En dan komen ze gewoon om kwart voor negen binnen. Eh, half negen flikken is ook nog wel eens. Oh ja. Goed, dit was Ruby Tuesday. misschien wel met eentje de mooiste twee ballads van de Rolling Stones. Door naar de Australische groep de Easy Beats. Opgericht door een geëmigreerde Nederlander met Friday on My Mind. Vervolgens Stevie Wonder, I'm Wondering. En daarna Nancy Sinatra en Lee Hazelwood eh, met Jackson. Ik, denk dat we nog even eerder terugkomen. Voor maar we zullen wel zien dan. Kom maar goed, ik ga lekker luisteren. How time flies. Monday morning feels so bad. weer op, Daan. Heerlijk, hè? Nee, jammer. <laughs> Dat is zo gezellig, joh. Met, met die hele volle studio en dan lekkere muziek draaien. Voor u taalluisteraars thuis. Ja, dus daar doen we het voor. Het is tot te laat, wil ik zijn. goed, het klokje voor gehoorzaamheid, dat tikt weer. En dat klinkt ook weer. En dat betekent dat wij afscheid van u gaan nemen. Over twee weken zijn we weer. Met een hele nieuwe aflevering van Golden ZFM. Ja. Daan, bedankt dat je er weer was. Altijd. En, tot, eh, tot over twee weken weer. Ja. We gaan nog even genieten van Nancy Sinatra en Lee Graag tot de volgende keer. fever Hotter than a pepper sprout We've been talking about Jackson Ever since the fire went out I'm going to Jackson I'm gonna mess around Yeah Yeah, I'm going to Jackson